uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Weet jij aan welke coronaregels je moet houden in België? Waarschijnlijk niet. En dan ben je niet de enige. Ook mensen die de grens overgaan hebben vaak geen idee. Daar heb ik eerlijk gezegd helemaal niet naar gekeken. Nee? Nee. U heeft geen idee wat er nodig is om België binnen te gaan? Nee, serieus niet. Nee, echt niet. Een eh, verklaring eh, op eer. En wat verklaart u dan? Weet ik niet oh. Het is wel belangrijk, maar ik vind het niet heel vreselijk belangrijk. Nee, klinkt vooral als geen zin in. Oh, dat is wel heel plat gezegd, maar dat komt wel eens een beetje op neer, ja. <laughs> er wordt nu gewerkt aan een corona-reispas die het allemaal overzichtelijker moet maken. Die zou op 1 juli klaar moeten zijn. Reisorganisaties kunnen niet wachten. Je moet eh, straks toch met een bewijs, ik zeg altijd maar semi-normaal op vakantie, dus getest of gevaccineerd op vakantie. Dat is het eerste wat moet gebeuren. En dan ook nog liefst dat je dat dan met dezelfde maatregelen in, eh, in Europa gaat, eh, gaat doen. Harlingen in Friesland heeft een primeur te pakken. Het is de eerste plek in Nederland waar mensen in een bus een coronaprik kunnen halen. De vaccinatiebus gaat kriskras door Friesland rijden om 65-plussers in te enten die niet naar een locatie kunnen komen. De Efteling mag gaan uitbreiden, heeft de hoogste rechter besloten. Buurtbewoners en bedrijven zagen het niet zitten dat het pretpark de boel flink gaat uitbreiden en stapten naar de rechter. Maar die krijgen dus ongelijk. Op dit moment kunnen er jaarlijks 5 miljoen mensen naar de Efteling. Dat moeten er 7 miljoen worden. En ook in Italië hebben ze flink werk gemaakt van de bekendmaking van de selectie voor het EK. Bij ons werden door het hele land filmpjes opgenomen met onder meer oud-internationals. Maar de Italianen gingen nog een stapje verder. In een live show op tv moesten de spelers dansen en het volkslied zingen... en een stukje meedoen met een rapper. Ja, die hele uitzending duurde dik twee uur. Het weer warm, zon, later vandaag wat wolken. 24 graden in Groningen, 28 in Brabant. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, staat file tussen knooppunt Raasdorp en Amsterdam-Westpoort.